Oh my god, Big shout out to the cats on the fucking beat, man. Mm. hoe ik je weep. Ah. In die olo, ik gedraag me als een freak. Lina van X on the beach wil je weepen, maar ga niet denken, niks verklauw. Stuur een DM, zegt dus schatje, wat doe je? Want vanavond ben ik van jou. Baby, volg me manoeuvre. Poel op bij je, kom je zoeken. Geen agent, maar geef je boete. ready, waggy zonder ribba. Lange van KJ, mijn jongens dragen dure brillen. Flexen en finesse, dat is wat die oh bitches willen. Step a wick, your